Cause I love women my mama can't stand. I love little tank tops, tight-fitting jeans, blue-collar babies who ain't scared of old Jim Beam. A Daytona tan. I love when my mama can't stand. Now I'm just a good old boy, ain't doing nothing wrong. Just cause I love to hang out where the girls hang all night long. I'm kinda partial to the ladies that party with the band. probably ought to settle down before I get too old. Find an angel that fits my mama's picture perfect mold. But my wild reputations make me a branded man. Cause I love when my mama can't stand. you ain't scared of old Jim Beam. Red lipstick on a Daytona tan. I love women my mama can't stand. From New York to California down to Dixieland. I love women my mama can't stand. Oh, there's something those women Leuk op het eind, hè? Sorry Mama van Jared Newman. I Love Woman, My Mama Can't Stand door eh, Red Akins geschreven. En die Red Akins is dan ook weer zo'n man die eh, ook al heel wat cd's heeft uitgebracht...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 I can see it in your eyes and feel it in your touch. I know man die eh, jaren geleden eens een keer een cd op mocht nemen. Dat was een soort eh, Doe een Wens stichting in Amerika. En Keith Urban bleek eh, een nogal levensbedreigende ziekte te hebben. En toen werd er tegen hem gezegd, wat zou jij graag eens een keer willen doen? Toen zei hij van, nou laat mij maar eens een keer een cd opnemen. Dat hebben ze gedaan en hij overleefde die ernstige ziekte. En daarom is hij nu nog steeds bekend in Amerika. I from the tiny town. where I learned how to tough it out. the dirt and my dreams around to conquer the whole world. My uncle slipped me 50 bucks. Some rolled their eyes and wished me luck. Yeah, I spent the first night in the cab of my truck, and I am still there. Voorheen was het eh, de mode om eh, zelf een cd in te zingen, maar dan te laten produceren door iemand anders. En tegenwoordig is het zo dat eh, bijna iedereen zijn eigen cd produceert. Zo ook Carolyn Dan Johnson heeft het nummer zelf geschreven en zei daarnaast van dat wil ik zelf ook produceren. just be so on a country road, parked one night. Samen met eh, Tony Martin en Tom Shapiro plaatsend op de cd Real Fine Place, You Always Be My Baby, Sarah Evans. En nee, het lag niet aan haar dat ze door mij heen begon te zingen, maar eh, ik heb een nieuwe cd-speler gekocht en zo'n dubbele weet u wel. En ja, die moet je instellen op single play of op continue play. En dat had ik nog niet helemaal door, dus vandaar dat het iets eerder begon als dat ik eigenlijk eh, verwacht had toen ik dat nummer hoorde. You Always Be My Baby moest ik meteen denken aan Kelly Coffee en Dance With My Father. Let eens op de instrumenten, ze lijken wel hetzelfde. Back when I was a child Before life removed all the innocence My father would lift me high and dance with my mama and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure. They can be doctors and lawyers and such. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. They'll never stay home and they're always alone, even with someone they love. give you a song when time on I go. Lone star belt buckles and old faded Levi's, and each night begins a new day. And if you don't understand him and he don't die young, he'll probably just ride away. Don't let your babies grow up to be cowboys. Don't let them pick guitars and drive them old trucks. Make them be doctors and lawyers and such. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. silence of the night. Well, them that don't know him won't like him, but them that do sometimes won't know how to take it. He ain't wrong, he's just different. But his pride won't let him do things to make you think he's right. girls. Don't let your babies grow up to be cowboys. Don't let them pick guitars, drive them old trucks. Make them stay home and they're always alone. Even with someone they know. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. Normaal gesproken Waylon Jennings met uh, Willie Nelson, maar nu dezezelfde Willie Nelson met de Matchbox 20. Afkomstig van een cd die gewoon heet eh, Live Willie Nelson and Friends Stars and Guitars. Dit is ook zo'n prachtig nummer. Nu doet hij het samen met Vince Gill. In the twilight, oh, I see her. Blue in the rain. When we kissed goodbye and parted, I knew we'd never meet again. Love is like a dying the Rain, een bekend nummer van uh, Willie Nelson, nu uitgevoerd door eh, Vince Gill. En samen met die uh, Willie Nelson. Die Vince Gill, hij heeft ook een prachtig liedje geschreven ergens in de jaren 80, 85, 86 was hij hier in Nederland. Zijn dochtertje was net geboren en ja, hij miste dat kind heel erg. En hij heeft daar een liedje voor geschreven, Never No Lonely. Dat nummer kent u beslist wel. Het is door velen uitgevoerd. Ook door Marcel Smulders en Ruud Hermans. Tijdens het uh, eh, Polgala. Nee, tijdens de Country Corner. Polgala is weer iets anders. Laat ik u zo dadelijk horen. No other lover ever really cared When I reached out for you You've always been there Now I'm so far away, and baby, I'm scared. I never knew lonely till you. You are my rock and the strength I need to keep me sane in this life that I lead. I'm not with you, in my broken heart bleeds. I never knew lonely tell you. Never knew lonely could be so blue. Never knew lonely could tear you in two. Never loved someone like I. I can make up for the times I've been gone. I'll prove I love you in the words of this song. Back in your arms, girl, is where I belong. I never knew lonely till you. Never knew lonely could be so never knew lonely could tear you in two. Never Een live-opname tijdens het uh, Country Corner eh, in Hilversum. Ruud Hermans eh, was daar presentator van het programma Country Time en hij had daar ook wat live optredens. Ik zei er net tegen u van eh, het Polgala. Nou, dat Polgala, daar heb ik weer een heel ander verhaal over. Daar, eh, werd, eh, ook, dat werd ook gepresenteerd door diezelfde Ruud Hermans. En op een gegeven moment was er een band een beetje te laat binnen. En die moest allemaal nog gesoundcheckt worden. Een linecheck, u kent dat allemaal wel. En toen werd er tegen Ruud geroepen van... Nou, zing jij dan een stukje? En toen zei hij van ja, ik heb geen band. Nou, dan zing je toch zonder band. En dat werd dit. In the twilight glow, I see her. Blue eyes crying in the rain. And when we kissed goodbye and parted, well, I knew we'd never meet again. Love doek eens open. Solo Joost. Je doet maar open. rain. I love my blue eyes crying. Niet gerepeteerd die dag hoor, gewoon zomaar eh, spontaan eh, ingevallen. U hoorde ook nog een beetje dat, eh, dat piepje op de achtergrond terwijl dat Ruud stond te zingen. Nou, het was gewoon helemaal spontaan. Ruud begon gewoon te zingen zoals u hoorde en de band die viel gewoon in. De formatie Savannah hier uit eh, Tilburg. Een eh, graag geziene gast, of gasten moet ik zeggen, is de formatie Cash on Delivery. En de lead vocalist van die formatie, dat is dan weer Wim van der Vliert. Hij heeft pas geleden een solo cd opgenomen in Kaatsheuvel. Talking to the Moon, u weet al, dat nummer wat geschreven is door eh, Don Henley en uitgevoerd is door de Eagles. Dit is een nummer van de Eagles Tribute Band. Lead vocalist Wim van der Vliert. When the hot September sun down in Texas Sucked the streams bone dry Turn the roads to dust in the sleep goodbye rodeo it's a long funny way for a man to go in my soul. And just like the last, your love I couldn't hold. You ever be happy, true love, the meaning thing. You're not satisfied if the heart's on a string. How many men have passed through your arms? How many men have been thrilled by your charms? lie awake at night and think of the past. Many Men, Four Wheel Drive, ook eh, tijdens het Dutch Country Pole Gala. En dit was al in 2000 zelfs, zo lang is dit al geleden. Daar eh, worden de, de jaarlijkse awards uitgereikt aan de meest populaire eh, zangers, zangeressen, gitaristen, noem maar op. Eh, alles wat te maken heeft met country. Ook in september wordt dat weer gehouden hier in Nederland. Nederland kent ook heel mooie bluegrass bands hoor. Denkt u maar eens aan Skyland. half a turn. opgenomen tijdens het European World of Bluegrass in 2005. En ja, dit jaar is er dat ook weer. U moet maar eens kijken op de, de website van Strictly Country Records. En daar zult u alles kunnen vinden over eh, wanneer er weer zo'n eh, European Bluegrass Festival is hier in Nederland. En dat zal niet zo gek lang meer duren. Want meestal zijn dit ergens in april, als ik me niet vergis. En dit is dan weer afkomstig uit Amerika. The Bluegrass Album, Volume 4. Tony Rice, Darl Lawson, Crow, Jerry Douglas, Bobby Hicks and Todd Phillip. Zij spelen samen. I'm gonna sit down and rest, gently lean on his breast. I'll talk it all over with him. I see my mother and dad, truest friends I have had. I'll Said I'm gonna stand up, gonna walk all around. I'll talk it all over with him. I'll be no Peter and Paul, but the best of it all. I'll talk it all over I'll talk it all over with him. I'll be no Peter and Paul, but the best of it all. I'll talk it all over with walking all over with Him. And by my Savior's dear side, I will ever abide. I'll talk it all over with Him. I'm gonna sit, I'm gonna stand, I'm gonna walk all around. I'll talk it all over with Him. I'll be no Peter and Paul, but the best of it all. I'll talk it all over. talk it all over with him. I'll be no Peter and Paul, but the best of it all, I'll talk it all over with him. En zo eindigen ze een paar keer in dit liedje. I'm talking it all over with him. Eh, vijf heren die eh, een gelegenheidsformatie hebben gevormd. Want eh, ja, onder andere Jerry Douglas. Die speelt meestal samen met Alison Krauss en haar Union Station. De man Randy Travis is ook zo iemand die uh, nu bezig is met het maken van, uh, nou noem het maar, bluegrass gospelmuziek. Dit is nog iets uit de tijd dat hij echt country zong van de cd. This is me. I never been too good at doing right. Done mostly wrong most all of my life. I never found a place to settle down. But baby, I do believe I found it now. I'm gonna walk that line, gonna tote that barge, gonna lift that bell, gonna work real hard, doing anything that you want me to. Baby, I'm gonna walk that line. that line for you. Do anything that you want me to. Ooh, I'm gonna walk that line for you. Real straight and narrow was my path. And everlasting love never seemed to last. I used to be a tomcat out on the prowl. But baby, I'm just your puppy dog now. I'm gonna walk that line, gonna tote that barge, gonna lift that bell, gonna work real hard doing anything that you want me to. Baby, I'm gonna walk that line for you. Ooh, I'm gonna walk that line for you. Ooh, I'm gonna walk that line for you. Do anything that you want. better line for you. Ooh, I'm gonna walk that line for you. Ooh, I'm gonna walk that line for you. Jamie O'Hara schreef het en eh, Randy Travis plaatste het dus op zijn cd This Is Me. En dat deed hij al in 1994. Een duet van Dwight Jokum samen met Bobby Kreiner. komen zat er al een grote hit mee, hè? I Don't Care, duet van eh, Dwight Jokum deze keer <laughs> samen met eh, Bobby Kreiner. En die Bobby Kreiner, zij schrijft ook prachtige liedjes hoor. Eh, en dan niet voor zichzelf, maar voor anderen. En ik heb wel eens gevraagd aan een, aan een singer-songwriter van... is dat nou niet ontzettend moeilijk? En toen werd er tegen mij gezegd van... och, je hebt op een gegeven moment het idee hoe dat iemand zingt. En dan weet je gewoon van, als ik het voor die persoon schrijf die kan het met zoveel overtuiging zingen dat het gewoon is alsof ik het voor mezelf geschreven heb. Zij schreven dit keer voor Trisha Yearwood, Real Life Woman. I don't buy the lines in magazines that tell me what I've got to be. don't base my life on a movie screen. I don't fit the mold society starve myself for some weight I'm told will turn men's heads down that road.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 De minister van Binnenlandse Zaken heeft dat bekendgemaakt. In eerste instantie werd gesproken over 15 doden. Gisteren liepen drie mannen in het uniform van de grenspolitie het bankgebouw in Jalalabad binnen en begonnen om zich heen te schieten. Daarna lieten ze hun bomgordels ontploffen. De Taliban heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. De bank regelt de uitbetaling van de salarissen van lokale veiligheidsagenten en ambtenaren. In Libië hebben moslimleiders de autoriteiten opgeroepen te stoppen met het doodschieten van burgers. Stop het bloedbad nu, zeggen ze in een verklaring. Gisteren zijn mogelijk tientallen mensen om het leven gekomen in de havenstad Benghazi. Veiligheidstroepen openden toen het vuur op demonstranten. De betogers eisen het vertrek van kolonel Gaddafi. In Bahrein hebben duizenden demonstranten de nacht doorgebracht op het centrale plein in de hoofdstad Manama. Ze zijn sinds gisteren weer op het Parelplein nadat het leger zich had teruggetrokken. De kroonprins van Bahrein heeft gezegd dat hij gesprekken gaat voeren met de oppositie. De politie in Vietnam heeft de oorzaak achterhaald van het ongeluk met een toeristenboot waarbij elf westerse toeristen afgelopen donderdag zijn verdronken. De afsluiter van het koelwater stond open terwijl hij dicht had moeten zijn. Het water kon niet worden weggepompt omdat de motor van de boot uitstond. De toeristenboot lag s'nachts in een baai voor anker. Elf toeristen en een Vietnamese gids werden in hun slaap door het water verrast. De kapitein en een bemanningslid zijn opgepakt. Schaatser Bob de Jong heeft bij de World Cup wedstrijd in Salt Lake City met een persoonlijk record de 10 kilometer gewonnen. De Jong was 4 seconden sneller dan Olympisch kampioen Lee uit Zuid-Korea. Bob de Vries werd derde, Arjen van der Kieft won in de B-groep. Het weer bewolkt en in het zuiden kans op regen, later vandaag droog en af en toe zon en het wordt